Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De hele hoofdredactie van NOS Sport stapt onmiddellijk op. Dat zijn vier mensen. Eerder werd na een onderzoek over grensoverschrijdend gedrag nog eens gezegd dat de hoofdredactie op termijn zou stoppen. Maar de druk van buitenaf werd te groot, zegt directeur Gerard Timmer. En uiteindelijk hebben de gesprekken van de afgelopen dagen ertoe geleid dat we er één begrip aan hebben willen toevoegen. Dat is urgentie. Eh, het eh, leek ons goed, gegeven de gesprekken die we hebben gevoerd, dat we de keuze om eh, de hoofdredactie gefaseerd te laten terugtreden, dat we die eerder zouden nemen om die cultuuromslag, waar mensen echt behoefte aan hebben. De onthullingen over het gedrag werden gedaan door de Volkskrant. Die sprak met meer dan 30 journalisten en een aantal ex-medewerkers van NOS Sport. Turkse Nederlanders hebben moeite om familie die getroffen is door aardbevingen naar Nederland te halen. Ze willen ze graag tijdelijk opvangen, terwijl hun huizen worden opgebouwd. Er is beloofd dat familie snel een visum kan krijgen. Maar advocaten zeggen dat het allemaal heel lang duurt. In de haven van Rotterdam zijn weer twee uithalers gepakt. Ze zijn 23 en 25 en werden door de douane betrapt tussen de containers. Uithalers zijn vaak jonge mensen die voor andere criminelen drugs uit de containers moeten oppikken. Ze kunnen een jaar gevangenisstraf krijgen. En overmorgen mag je met je rode potlood naar de stembus voor niet één, maar twee verkiezingen. Voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Maar wat is precies een waterschap en met welke thema's houden ze zich bezig? Dat weet Margot van 26. Zij is verkiesbaar voor het waterschap waar Rotterdam onder valt. En ze vindt het belangrijk dat ook jonge mensen zich met het waterschap bemoeien. Wat je nu eigenlijk ziet is dat de mensen die nu in de eh, waterschappen zitten, die beslissen, die zijn een heel stuk ouder. En die gaan eigenlijk helemaal ja, minder effect ervaren van die klimaatverandering. Dus daarom is het juist zo belangrijk dat in het waterschap er jongeren zijn om die jongere stem te vertegenwoordigen. Het zou kunnen dat je wat beter moet zoeken naar het stembureau woensdag. Er zijn er zo'n 400 minder open dan vier jaar geleden. Vooral in steden zijn er minder stembureaus. Op het platteland zijn er, er juist iets meer. En dan nog het weer. De dag begint regenachtig, maar er komt warme lucht aan. Vanmiddag wordt het droog en wel 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Het is een vrij drukke ochtendspits. De files vanaf een kwartier vertraging die staan op de A7 van Den Oever naar Zaanstad... tussen Wochnum en Purmerend, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Verderop voorknopend Zaandam, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam. Bij Zaanstad-Zuid, daar staat nu 8 kilometer file vanaf Assen-Delft... met drie kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. A9 naar Alkmaar tussen Bijlmermeer en Aalsmeer 12 kilometer met ongeveer 20 minuten vertraging. A9 vanuit Alkmaar tussen Akersloot en Knopend Rotterpolderplein 10 kilometer file met 20 minuten op onthoud. A10 de ring van Amsterdam tussen Knopend Watergraafsmeer en Knopend Nieuwmeer 8 kilometer met bijna een uur vertraging.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 you'll find me ugly and one day you'll disappear Cause of cracking it was never even enough. Did you ever want me? Was I? front of me. He making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cop. Saying he home, but I know where he at. Like, bet he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fact. Damn. And it been what it been. Calling his phone like he'll send me a pin.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 What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little T showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay, rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too players getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like valedictorian. Uh, came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on news 12, cause a bitch we're missing. Sheesh, yeah. about to catch another flight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, and it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too.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 Ruim een maand na de aardbeving in Turkije en Syrië... zijn er nog maar weinig mensen uit het rampgebied... die een visum voor Nederland hebben gekregen, zeggen advocaten. Ze zouden voorrang krijgen, maar het duurt weken om mensen naar Nederland te halen. Hoofdofficier Rutger Jeuken draagt de verantwoordelijkheid over... voor de beveiliging van de familie van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Het besluit hangt mede samen met falende beveiliging. Drie mensen uit de omgeving van de kroongetuigen werden vermoord. Everything, Everywhere, All at Once is de grote winnaar van de Oscar-uitreikingen.